De overweldigende meerderheid stemde voor het wetsvoorstel van de regering Sarkozy. Eerder keurde de Franse Tweede Kamer het voorstel al goed. President Sarkozy zegt dat het voorstel is bedoeld om moslimvrouwen te beschermen. Na invoering kan hun familie hen niet meer verplichten het gezicht te bedekken als ze de straat op gaan, zegt hij. Nu de Senaat het voorstel heeft goedgekeurd, kan alleen het Franse Hoge Rechtshof het voorstel nog tegenhouden. In Utrecht zijn bij een botsing tussen een tram en een bus de bestuurders en vier passagiers gewond geraakt. De tram kwam uit de richting van Nieuwegein en reed vol in op de bus die net aan het oversteken was. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Alle zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert volgens de Utrechtse politie in levensgevaar. Op Aruba is commotie ontstaan nadat de politie een arrestant in de kofferbak van de politieauto naar het bureau had gebracht. Het Openbaar Ministerie noemt het mens onterend en apert onrechtmatig. De procureur-generaal van Aruba zegt dat het niet de eerste keer is dat arrestanten in de kofferbak worden afgevoerd. Hij neemt maatregelen als het nog eens gebeurt. Foto's van het ongebruikelijke vervoer stonden in lokale kranten. Via internet en op de radio hebben veel mensen verontwaardigd gereageerd. Nederland geeft VOC-schatten terug aan Australië. Het zijn zilveren munten en andere voorwerpen uit wrakken van vier VOC-schepen die voor de kust van Australië vergingen. Een van de schepen is de beroemde Batavia. De collectie werd in 1972 verdeeld, maar Nederland en Australië vinden dat nu achterhaald. Een archeologische collectie heeft meer waarde als alle stukken bij elkaar en in de buurt van de vindplaats worden bewaard, is de gedachte. Het weer. Vanavond ook in het zuiden en oosten regen.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 Het is dus elke keer weer een puzzel voor mij om te kijken welke muziek ik uit mijn collectie zal meenemen. En voor vandaag heb ik de volgende oplossing gevonden. Van bijna elk in de jazz gebruikt muziekinstrument koos ik een bepaalde speler uit. En wat de zangstemmen betreft, idem dito. Nou, laat ik maar eens beginnen met het fenomeen de jazz cello. Rasbassist Ray Brown liet er speciaal een voor zichzelf bouwen. En begeleid door een stevig combo plukt hij de cello in het nummer Tangerine. Ook het mondorgel hoort in de jazz. Maar ditmaal werd het broodje niet bespeeld door onze Belg Toet Stielemans, maar door de Italiaan Bruno De Filippo. Ooit begeleidde hij Catherine Valente op de gitaar, maar hij eh, is weer steeds beter zijn weg in het jazz te vinden. Hier speelde hij Let's Get Gracie en werd begeleid door drie bekende New Yorkse muzikanten. Pianist Don Friedman, bassist Jeff Fuller en drummer Billy Hart. Als 14-jarige was Willy Bobo al bezig met percussie, de belangrijke instrumenten in de Latin jazz. Hij bespeelde in tal van beroemde bands de trommeltjes, totdat hij zijn eigen band in het leven riep. Het is tijd voor een kopje koffie. Zwart graag. Willy Bobo met Black Coffee. I'm a could be truly worthy and true. Yes, I found my ideal. see your face before me. You are my only dream. There is your face before me. could see the magic it doesn't matter where you are, cause I can see how fair you are. I close my eyes, and there you are. tragic. In all my dreams of you, would that my love would haunt you so. can't erase your beautiful face before me. I can't Dat was de eerste menselijke stem in deze CFM De diepe bariton van Johnny Hartman. Hartman was gespecialiseerd in ballads. In 1946 kwam hij na het winnen van een eh, zangwedstrijd in de picture bij pianist Earl Hines, die hem bij zijn band inlijfde. En zo bouwde Johnny Hartman al snel een indrukwekkende carrière op, die helaas in 1983 eindigde bij zijn overlijden aan longkanker. Zijn muziek raakte compleet in de vergetelheid. Totdat acteur en filmregisseur Clint Eastwood in 1995 negen van zijn songs gebruikte in de film Bridges of Madison County. En de titelsong hoorden jullie er net. De altsaxofoon. Daarvoor koos ik een muzikus die ik vrijwel nooit draai. Lee Konitz, die ooit bij Stan Kenton al een reputatie opbouwde en die een prachtig album maakte met muziek van Tom Joim. Samen met de pianiste Becky Stern, die trouwens in het komende nummer de synthesizer bespeelt. Lee met How Insensitive. Dat was de vibrafoon, die eh, na Lionel Hampton ook niet meer is weg te denken uit de jazz. Maar het was dus niet Lionel Hampton, niet Gary Burton, niet Dave Pike, maar de Engelsman Victor Veldman, die als zevenjarige al drumde in een familietrio. Op zijn tiende had hij al een gastoptreden in de luchtmachtband van Glenn Miller. Maar later stapte hij over op piano en vibrafoon. Midden jaren 50 emigreerde hij naar de States waar hij een veelgevraagd pianist en vibrafonist was, tot hij in 1983 plotseling overleed. Hier hoorden wij hem in Duffelcoat. Tijd voor de viool, die ook regelmatig in de jazz opduikt. Eerst dacht ik daarvoor aan Joe Venuti of Stefan Grappelli, maar die opnamen zijn toch erg gedateerd. Daarom de keus voor Regina Carter. In 1966 in Detroit geboren en twee jaar later al achter de piano. Op aandringen van haar moeder stapte zij weer na twee jaar over op de viool. En zij begon als klassiek violiste. Maar door haar jazzzingende vriendin Carla Koek werd zij op het jazzpad gebracht. Daar geldt zij als een van de beste violisten. Luister naar Regina Carter in Soul Eyes, begeleid door Kenny Barron op de piano. Harmony, ook een onderdeel van de vocale jazz. Vandaag vertolkt door de King Sisters, die in de jaren 30 en 40 triomfen vierden bij de big bands van onder andere Artie Shaw en Charlie Barnett. En hier waren zij te horen in een swingend All of Me. Het loopt tegen 11 uur, dus ik kan nu wel een beetje lawaai in het programma stoppen. Met onmisbare jazzinstrument de drums. En hoe kan ik die beter laten horen dan met die befaamde drum battle, battle van Gene Krupa en Buddy Rich tijdens het Jazz at the Philharmonic Concert 1957 in New York. Twee blanke drummers in topvorm. De drum battle. Het was de beurt aan de trompet. Gestopt gespeeld door de Bosnische jazztrompetist Dusko Gojkovic, die na vele jaren in de States te hebben gespeeld terugkeerde naar het oude Europa. Begeleid door pianist Tommy Flanagan speelde hij heel ingetogen No Love Without Tears. Laten we het eerste uur maar uitgaan met een ouderwetse kleinetist. Niet Benny Goodman, niet Artie Shaw, Pete Fountain geboren in 1930. Met zijn zoete sound heeft hij al meer dan 100 albums gemaakt. En hier is hij te horen met een van zijn bands in It Had To Be You. Tot zo. great people all have a sense of humor. You know, he was funny. When he played, he was funny. When he talked, he, he thought funny. And uh, I'm going to give you a tune. He used to just lay me out with this song, a little French song. Played it like this.